voor ons heel leven stil vandaag. En je hand die me brandt streelt te traag. Je ogen lachen als ik zachtjes aan je waren stevig de gordijnen dicht vandaag. licht jouw gezicht zie ik vaag. Geen overwinning is er en geen nederlaag. Nu bij mij zeg je blij, wil je graag. Zo